Eerst een Klomp met het NOS-journaal. In het centrum van Londen heeft een man mensen aangevallen met een mes. Een vrouw van in de 60 is daarbij om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. De politie heeft een man van 19 met een stroomstootwapen geraakt en daarna opgepakt. De aanval was op Russell Square, vlakbij het British Museum. De politie zegt dat de dader waarschijnlijk op de mensen instak omdat hij psychische problemen had, maar sluit een terroristische aanslag niet uit. Voor de kust van Zeeland zijn drie leden van de reddingsbrigade uit zee gered nadat hun boot was omgeslagen. Een uur na de verstuurde noodoproep werden de twee vrouwen en een man gevonden door de kustwacht en uit zee gehaald. De drie bleven ongedeerd, waardoor hun boot omsloeg is niet duidelijk. Voor de Spelen van 2020 in Tokio heeft het IOC vijf nieuwe sporten goedgekeurd. Het gaat om karate, surfen, sportklimmen, skateboarden en honkbal voor de mannen en softbal voor de vrouwen. Honkbal en softbal werden na de Spelen van 2008 nog geschrapt als Olympische sport, maar komen over vier jaar dus weer terug. het Belgische nationale voetbalelftal heeft een nieuwe coach. Het is de Spanjaard Roberto Martinez en was de afgelopen jaren trainer van de Engelse voetbalclub Everton. Hij volgt bij de Belgische voetbalbond Mark Wilmots op, die na het EK werd ontslagen. Ajax is door naar de volgende voorronde van de Champions League. De Amsterdammers wonnen in Griekenland met 2-1 van PAOK Saloniki. Na drie minuten kwam Ajax op achterstand, maar die werd later goed gemaakt door twee goals van Davy Klaassen. De eerste kwam vanaf de penaltystip en de winnende goal viel drie minuten voor tijd. Het weer nog, de zon schijnt af en toe, vooral in de middag. Aan zee kan eerst nog een enkele bui vallen, later landinwaarts af en toe een bui.